Nieuw het luchtalarm af vanwege Iraanse raketten. Ondertussen is het nog steeds afwachten of er een tegenreactie van Iran op Amerika komt... nadat Trump gisteren besloot om Iraanse atoomcomplexen te bombarderen. Je hoort correspondent Daisy Moore. Die reactie kan ook nog best even op zich laten wachten. Er zijn eh, vannacht natuurlijk aanvallen over en weer geweest van Israël op Iran en andersom. Ehm, maar nog niet die ja, verrassingsaanval of die nieuwe ontwikkeling... Eh, ja, waar we eigenlijk, wat we eigenlijk verwachten eh, van Iran. In Amerika Amerika is het dreigingsniveau inmiddels verhoogd. Amerikanen worden gewaarschuwd voor bijvoorbeeld terroristische aanslagen of cyberaanvallen vanuit Iran. In Arnhem is gisteravond iemand op straat overleden. Mogelijk was er een schietpartij, maar dat kan de politie nog niet zeggen. Nadat het lichaam was gevonden, kwamen er veel agenten naar de plek. Een paar van hen droeg ook kogelwerende vesten. En ook is er een huis doorzocht. Waarschijnlijk komt er vandaag meer informatie over wat er is gebeurd. De oudbaas van de Jumbo staat vandaag voor de rechter. Frits van Eert wordt verdacht van witwassen, corruptie en valsheid in geschriften. Hij werd drie jaar geleden opgepakt op zijn landgoed in Brabant. In zijn huis werden stapels bankbiljetten gevonden, onder meer verstopt in een koelkast. En een shout-out van Robbie Williams voor Amsterdam gisteravond tijdens zijn optreden in de Arena. Hij stond stil bij de 750ste verjaardag van de stad. 750 years and you don't look day over 686. Are you feeling everybody? De fans waren er al vroeg bij om een mooi plekje in het stadion te krijgen. Ze konden niet wachten. Een beetje jeugdsentiment. Hoeveelste keer is het dat je Robbie live ziet? Oh, nou, ik kan ze niet meer tellen, maar het gaat wel over de 30, denk ik. Ik krijg er geen genoeg van, dus eh, hij blijkt heel leuk. Het dak is dicht, maar het gaat er vanaf. <laughs> Ja, de, krijg je nog wat weer.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 sun. I wanna be the one dust, playing house in the ruins. you can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell. to feel again dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat met de Amerikaanse aanval op Iran... de doelen van Israël in Iran dichterbij zijn gekomen. Hij zei dat gisteravond laat in een persconferentie. Volgens verslag